7 uur. Door negens met het NOS-journaal. De aanpak van seksueel misbruik bij kinderen schiet tekort... vindt de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld Herman Bolhaar. Volgens hem is de aanpak nu te versnipperd door een gebrek aan coördinatie. Ook worden misbruikte kinderen nu niet altijd goed geholpen. Eén op de zeven kinderen die door de rechter onder toezicht werden gesteld... kreeg niet binnen zes maanden hulp. De rapporteur pleit verder voor een onderzoek naar de omvang van misbruik bij kinderen onder de 12. Nu is daar weinig zicht op. Politiebonden doen een dringende oproep aan de minister en de politietop om de werkdruk omlaag te brengen. Ze zeggen dat door het personeelstekort moet worden gekozen welke criminaliteit in het nieuwe jaar prioriteit krijgt, omdat niet alles kan worden aangepakt. Vorig jaar werden er 16.000 zaken stilgelegd omdat er niet genoeg agenten waren. Komende jaren gaan veel agenten met pensioen en dus zijn de bonden bang dat nog meer aangiftes blijven liggen en burgers op die manier de dupe worden. Google gaat het politieke partijen moeilijker maken om kiezers gerichte advertenties voor te schotelen. Adverteerders kunnen straks alleen nog op basis van leeftijd, geslacht en locatie een doelgroep kiezen. Nu kunnen ze nog het internetgedrag van gebruikers inzien en op basis daarvan gericht potentiële stemmers bereiken. Vanaf volgende week verandert dat al in Groot-Brittannië. Begin volgend jaar volgt de rest van de wereld. Het CDA sluit zich aan bij de partijen die vinden dat er een verplicht vrouwenquotum moet komen bij beursgenoteerde bedrijven. Ze willen dat de regering het advies volgt van de Sociaal-Economische Raad. Die vindt dat 30% van de leden van een raad van commissarissen vrouw moet zijn. CDA dient daarover nu met D66 een motie in. Eerder zeiden GroenLinks, de PvdA en Denk al voorstander te zijn van het vrouwenquotum. Het weer, het kan wat mistig zijn, vooral in het noorden en oosten van het land. Het blijft verder droog vandaag, het wordt een graad of 3 tot 6. Morgen iets minder koud, een graad of 8 dan, bij meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Cause you do know that I want you. Shake it right down to the ground. Let's dance. the shout, shout. Shake it right down to the ground. Let's dance. the shout, shout. Shake it right down to the ground. Let's dance.